Volgens de Russische Veiligheidsdienst is er tijdens de vlucht een bom tot ontploffing gebracht. President Poetin spreekt van een terroristische daad. Tot nu toe hield hij een slag om de arm en wilde hij niet vooruitlopen op conclusies. Hij heeft nu opdracht gegeven om de daders op te sporen. In het vliegtuig zaten 224 mensen. Iedereen kwam om het leven. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door IS. In Frankrijk zijn vannacht 128 huiszoekingen gedaan in de jacht op terroristen, meldt minister Cazeneuve van Binnenlandse Zaken. Sinds de terreuraanslagen zijn volgens de minister zo'n 115.000 politiemensen en militairen gemobiliseerd. Ook in de nacht van zondag op maandag hielden de Franse diensten een grote antiterreuractie. Toen zijn 23 mensen opgepakt en zijn tientallen wapens in beslag genomen. Of er vannacht ook arrestaties zijn verricht is nog onbekend. Ook in Syrië voerde Frankrijk de strijd tegen terreur op. Franse gevechtsvliegtuigen hebben vannacht opnieuw zware bombardementen uitgevoerd op het IS-bolwerk Raqqa. Pensioenfonds Zorg en Welzijn stopt met beleggen in bedrijven die werken met steenkool omdat die vervuilend zijn. Het fonds zoekt naar alternatieven voor 250 bedrijven en investeert daarnaast miljarden in nieuwe duurzame ondernemingen. Bij zorg en welzijn zijn 2,5 miljoen werknemers en oud-werknemers uit de zorgsector aangesloten. Ondanks kondigde ook pensioenfonds ABP aan dat het duurzamer gaat beleggen. Het is een zeer drukke ochtendspits en dat Komt door het slechte weer. Vond de AWB stond er rond 8 uur vanochtend bijna 500 kilometer op de snelwegen. Vooral richting Arnhem op de A1 was het druk. Verder waren alle dagelijkse files een stuk langer dan normaal. Door het slechte weer wordt ook vanavond een drukke spits verwacht. Het weer eerst regen, later tijdelijk droger bij 14 à 15 graden. Vanavond weer regen en aan de westkust staat dan een tijdlang westerstorm. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. De files met de meeste vertraging in de Randstad staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Knopendel en Everdingen 11 kilometer. Op de A4 richting Den Haag staat 6 kilometer bij Dorp een ongeluk. Wel zijn de rijstroken weer vrij. Dan de A7, Hoorn richting Zandam. Tussen Afwit Avanhoorn en Zandam 13 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is ruim een uur. Op de A9 richting Amstelveen staat nog 7 kilometer file tussen Kloopend Kooimeer en Heemskerk. En op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en de Meer 9 kilometer na een ongeluk. Daar zijn inmiddels wel rijstoken weer vrij. Op de A15 richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West 8 kilometer door een ongeluk. En daar is één rijstrook dicht. En op de A27 Gorkum richting Breda. Daar staat tussen eh, Gorkum en Hank 10 kilometer na een ongeluk.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 en ik hou van Thunderdome, Thunderdome. Thunderdome in mijn hoofd. Ik ben een misselijk kind zo is eh, 6 over 4. Welkom terug bij Zalvoort op zondag bij CFM. Yo, dit is heel van Shepard. Zo net uit nieuws en weer van 4 uur. Dat was Brak Obama. Ja, wat gaan we in het eh, derde uur allemaal nog doen, eh, Albert-Jan? Uiteraard, rond de klok van half 5 is het tijd voor het dier van de week. En die luistert deze week naar de naam Mieke. Kwart voor vijf, het op vele verzoek, het gedicht van de dag in de herhaling. Het gedicht Martin. Uiteraard krijgt u straks van ons eh, de eindstanden in de hoofdklasse heren hockey. En eh, even een tussenstand bij de wedstrijd Kampong HGC, de nummer 7 tegen de nummer 1. Kampong staat verrassend voor met 2 tegen 1. Verder, eh, zoals gezegd, Pit Report. We gaan vooruitkijken naar de Formule 1 van Grand Prix van Brazilië. Die om vijf uur gaat starten eh, op het autodroom José Carlos Pache. Ja, daar gaat hij weer. gaat hij weer. dat, rolt, dat rolt zo lekker. Goed, en eh, Max eh, start daar vanaf de negende plek. Daar kan ik u alvast wel verklappen. Maar daar gaan we even vooruit kijken. En wellicht nog wat meer race nieuws. Dat allemaal tijdens Pit Report rond de klok van kwart over vier. Dus we zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar de lokale zender ZFM. En het zou me zomaar niks verbazen als het gedicht van de dag... zo rond eh, tien over half vijf komt. Ja, tien over half vijf, kwart vijf. Ja, ja, zat ertussenin ja, eigenlijk. Ja, ja, ja, Schakel uh, eh, niet eh, te, te, vroeg uit. Nee, zeker niet. <laughs> Zeker niet. Niet doen.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 Heerlijk, de muziek van Chef Special en In Your Arms bij CFM. En niet alleen op de radio, maar eh, ook op tv zijn wij 24 eh, uur per dag te ontvangen. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM, Text TV, op kanaal 45. 45. En elke vrijdagmorgen tussen 10 en 12 CFM TV. En er komt binnenkort ook eh, de intocht van eh, Sinterklaas. Hè? Die gaat ja, uitgezonden worden, want de Videopiet die was eh, flink actief vandaag. Dus dat gaat helemaal goed komen. Binnenkort zien op CFM TV op kanaal 40 digitaal via Ziggo. Tussen 10 en 12 elke vrijdagmorgen. Voor de rest CFM Text TV met het radiogeluid van CFM daaronder door. Hier is uit de jaren 80 Madonna. Like Virgin. En deze ook natuurlijk. You're de Material Girl. Het is tijd voor Pit Report. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Nou, en als ik zo naar Albert-Jan kijk... heeft hij volgens mij nieuws over Max... Ja, maar allereerst even... Eh, ja, ook eh, Max is er natuurlijk niet eh, voorbij gegaan... aan wat er in Parijs is gebeurd vrijdagavond. Want ook voor Max was het een kwestie van de knop proberen om te zetten. Vrijdagavond volgde de coureur van Scuderia Toro Rosso vanuit zijn hotel in Sao Paulo vooral via social media de dramatische gebeurtenis in Parijs. Om een etmaal later met tegenstrijdige gevoelens plaats te nemen... in een snelle Formule 1-auto op het circuit van Interlagos. En ik heb begrepen dat voor de aanvang van de, van de race om 5 eh, uur... er 1 minuut stilte zal worden gehouden. Eh, hoe ging dan de kwalificatie bij Verstappen? Nou, Max Verstappen toonde zich een tevreden man... na de kwalificatie voor de grote prijs van Brazilië. De 18-jarige coureur van Toro Rosso realiseerde een tiende tijd... en mag vanaf de negende startpositie aan de race in Sao Paulo beginnen. Hé? Ja. Hoe zit dat? Nou, dat, dat, komt nog. Ik ben blij dat ik na de problemen van gisteren door konden dringen... tot de derde ronde van de kwalificatie op de baan... Eh, die onze auto niet echt goed ligt. Eigenlijk ging het dus niet heel erg best, al dus de Nederlander op verstappen.nl. In de lange runs ging het gisteren eigenlijk ook niet verkeerd... dus ik verwacht dat het morgen nog iets beter gaat. We verwachten dat het droog blijft en het zal heel kort bij elkaar zitten. Veel zal afhangen van, van de strategie... omdat de banden erg afbouw, afbouwen op dit circuit, al dus verstappen. Nou, en eh, ja, de wereldkampioen is natuurlijk al bekend. Dat is Lewis Hamilton. Ook de teamprijzen eh, eh, prijzen zijn vergeven. In ieder geval Mercedes wint daar met, met ruime voorsprong op Ferrari... het gebeuren bij de teams. Maar Verstappen was, is nog best wel, wel spannend... want hij wordt gevolgd door Robin Grosjean. Verstappen staat tiende in het WK-klassement... en Grosjean op de elfde... Dus Verstappen is uh, verzeild geraakt in een puntenspel. Max Verstappen moet nog twee Grand Prix goed doorstaan... om zijn eerste jaar in de Formule 1 bij de beste 10 coureurs van de WK-stand te eindigen. De jonge Limburger maakte in zijn debuutjaar een uitstekende indruk... en staat tiende met 47 punten. Eén plaats in de top 10 zou dan ook mooi eh, meegenomen zijn. De coureur van Toro Rosso voelt echter de hete adem van Romain Grosjean... uit de Lotus nummertje 45... en Nico Hukkelberg, Force India 44, in zijn nek. Waar Verstappen eerder al liet weten dat het circuit van Interlagos... bij zijn favoriete beproevingen zit... zijn ook Grosjean en Hulkenberg fan van de raceklassieker in Sao Paulo. Dus wat dat betreft wordt het nog wel een spannende race. En hoe ziet dan de startgrid eruit om vijf uur? Nou, uiteraard van Paul. Ja, de Mercedes zijn weer beide vooraan. De pol is voor Nico Rosberg, gevolgd door Lewis Hamilton en op drie Vettel. Die, die ereschafot eh, deze verdeling hebben we al vaker meegemaakt in dit seizoen. En vier, toch weer verrassend, Kimi Raikkonen. Hij heeft toch een moeilijk oh seizoen bij Ferrari. Maar hij staat nu momenteel vierde. Zoals gezegd, eh, Max Verstappen start op de negende plek... en zijn, zijn teamgenoot op tien. Dat komt omdat eh, er een motor is vervangen bij degene die officieel dus negende, ja, negende was geworden. Dus die moest tien plaatsen terug. En daardoor schoof Verstappen van de tiende naar de negende plek door. Goed, dus uh, eh, Oppol om 5 uur. Nico Rosberg, gevolgd door Lewis Hamilton. Derde plek, eh, Sebastian Vettel. 4, Kimi Räikkönen. De race vangt aan op 5 uur Nederlandse tijd vanmiddag. Direct na deze uitzending van Zandvoort op zondag. Nou, we hebben Elton John als solo gedraaid. Nou, hij heeft ook nog eens een keertje, lang geleden hoor... heel lang geleden, met Kiki D in plaat gemaakt. Hier is Don't Come Breaking My Hearts. be dat was Radar B. Ja, we hebben nog een, uh, wat sportnieuws voor je zo bij Salford op zondag. Ja, en de eindstanden eh, van de vandaag verspeelde wedstrijden in de hoofdklasse heren. En dan werd over hockey. SCAC tegen eh, Rotterdam 1 tegen 1. Pinoquet ontving Hurley 3 tegen 3. Oranje-zwart tegen Bloemendaal 2 tegen 1. Scharweide tegen Den Bosch 0 tegen 1. Amsterdam, Voordaan, het lijkt wel handbal, 12-1. En last but not least, een verrassende overwinning van eh, Kampong... op de koploper HGC, Kampong 2, HGC 1. Dat brengt de stand het volgende. HGC was koploper, maar is nu ingehaald door Amsterdam. Na 13 wedstrijden leidt Amsterdam met 30 punten... Gevolg, 1 punt gevolgd door HGC met 29... en daar vlak achter Oranje-Zwart met 27 punten.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 en wil nu toch echt wel eens een keer een eigen mandje vinden. Toen ze net in het asiel kwam was ze een pittige dame... die niet zo snel vrienden maakte. Nu is ze wat langer in het asiel en eh, nu ze daar nou wat langer zit... en ook al wat ouder is geworden, is ze helemaal omgeslagen en vindt ze aandacht en aaien stiekem wel heel erg leuk. Mieke kan het niet zo goed vinden met soortgenootjes... en dus op zoek naar een huis voor haar alleen. Een tuin staat op haar verlanglijstje... want ze vindt het namelijk heerlijk om buiten in het zonnetje te liggen. Gunt u Mieke ook een eigen mandje? Kom dan snel eens langs om met haar kennis te maken. Want Mieke verblijft momenteel in het dierenhuis Kennemerland... Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Of kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Mieke verdient eindelijk een eigen mandje. En zo is dat, Albert-Jan. Ja, een eh, slechte boodschap voor Mieke. Dat zonnetje, daar kan ze nog even op <laughs> wachten. wachten ja. ja. voorlopig komt er even geen zon meer in Zalvoort. Maar qua temperatuur mogen we zeker niet klagen. Hier is het toontje lager. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht, Als die jongen die losjes wou lijken. Niet te onschuldig en zeker niet te dik. Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst Ik heb gedanst zonder te bewegen. Met een gemak, zoals je zelden ziet. Misschien kom ik je morgen tegen. Ik was eh, toen de tijd helemaal in, hè? Gewoon een hele lange plaat maken. Ze noemden het een 12 eh, inch. Ditmaal van Sharon Brown en I Specialized in Love. Het is 10 minuten over half vijf. Daar gaat hij aankomen. Het gedicht van deze week. En het gedicht heet Martin. Martin. Het is midden in de nacht. Het is kwart over drie. De kroeg is leeg. Alleen jij en ik. Dit biertje is niet het laatste die ik leeg. Martin, ik zal je een verhaal vertellen. Ik denk dat je het wel herkent. We nemen nog een biertje, vriend die jij er bent. We nemen er nog één op mijn leven. Kun jij maar dat biertje even aangeven? Ik weet hoe het werkt. Vraag nog een keer een plaatje aan. Ik voel me zo alleen. Doe maar blues, voordat het licht aangaat. Ik zou je zoveel willen vertellen. Maar dat past niet in dit rijm, dat blijft geheim. We nemen er nog eentje op mijn leven. En eh, Martin, kan je mij dat biertje nog even aangeven? Je zult het niet geloven, maar in mij leeft een dichter. Al maakt dat mijn gemoed niet lichter. En als ik kachel ben, luister je toch niet. Mijn, mijn problemen interesseren jou toch geen bied. We nemen er nog eentje op mijn leven. En uh, Martin, kan je mij nog even dat biertje aangeven? Zo gaat dat nou. Ik weet het, Martin. Je wil sluiten. Bedankt voor het gastheerschap. Ik ga zo naar buiten. Je was weer een luisterend oor. En mijn problemen houd ik jou niet voor. Mijn, mijn problemen draag ik met mij mee. Die zijn voor mij en niet voor in het café. We nemen er nog één. Hopelijk blijf ik zo naar huis toch nog op de been. Beste Van Galen, jij spreekt ook alle talen. gedicht van de week hoor, dit uh, Albert-Jan. Ja, dit wordt het gedicht van het jaar. Het gedicht van het jaar, hè? dat denk ik ook. Jawel. Je hoort het gedicht Martin bij CFM. Nou eh, ja, wil je hem nog een keer uh, na, luisteren? Dat kan op dinsdagmorgen, hè? zo rond kwart voor elf. Ja, zegt dat goed? Ja, dat ja, goed. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, het zit er alweer op voor ons. Ja, wij, wij, wij, hebben nog afspraken, hè? Ja, inderdaad. <laughs> Tijd, tijd vliegt voorbij. We gaan nog even een paar lekkere non platen draaien tot het nieuws. En uh, volgende week zijn we er gewoon weer. Eh, zo is het, volgende ja. week weer. Sinterklaas is in Zandvoort veilig aangekomen. Het kan niet beter.